nu. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Esther Ouwehand kan toch door als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Het nieuwe bestuur van de partij zegt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Ouwehand had ruzie met het vorige bestuur. Dat deed meldingen over haar, vertelt verslaggever Wilma Borgman. Alle meldingen waren afkomstig van dat oude partijbestuur. Eh, die meldingen zijn gebruikt om het conflict dat er was tussen Ouwehand... en de mensen uit dat partijbestuur te beslechten... om Ouwehand eruit te werken dus. En het was ook onrechtmatig... en dat alles heeft grote schade toegebracht aan de partij... en aan Oude Hand zelf, zegt het nieuwe bestuur. Als het aan het nieuwe bestuur ligt, kan Oude Hand gewoon doorgaan. Het blauwtongvirus is in ons land op bijna duizend plekken gevonden. Vanochtend stond de teller nog op zo'n 800 gevallen. Het besmettelijke virus werd een maand geleden ontdekt... en wordt overgedragen door kleine muggen. Vooral schapen, maar ook koeien en geiten... kunnen er flink ziek van worden en overlijden. Ajax, de politie en Amsterdam willen extra maatregelen... als de supporters van de Amsterdamse club zich nog één keer misdragen. Als het dit seizoen nog een keer misgaat... zijn regels als het plaatsen van netten of wedstrijden zonder publiek... onontkoombaar volgens de club. Ook wordt er gedreigd dat fans niet meer mee mogen naar uitwedstrijden. De Pokémon-kaart die gratis wordt gegeven na een bezoek aan het Van Gogh Museum is mega populair. Online wordt die voor meer dan 200 euro per stuk verkocht. Bij de uitgang van het museum staan zelfs al kopers klaar om geld te bieden voor de kaart. Het museum is niet blij met die doorverkopers. We hadden zeker voorspeld dat het eh, enthousiasme zou eh, opwekken. Dat zeker. Ja, maar mensen die dus in de rij staan om kaarten over te kopen van bezoekers? Dat hadden we niet voorzien, nee. Wat gaat u er tegen doen? Zoals ik eerder zei, hebben wij snel geschakeld. Het gaat hartstikke goed in het museum. Er zijn heel veel mensen volwassenen, kinderen die echt genieten. De kaarten worden nog tot 7 januari weggegeven bij een bezoek aan het Van Gogh Museum. Het weer vanavond bewolkt in het noorden met ook wat regen. Morgen regenachtig in het noorden, maar op andere plaatsen laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.